7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Martin Fortuyn, de broer van de vermoorde politicus Pim Fortuyn, is overleden. Zijn andere broer Simon zegt in de Telegraaf dat Martin al enige tijd op een gesloten afdeling van een psychiatrische inrichting zat. Bij een ontsnappingspoging raakte hij gewond. Hij is daarna niet gereanimeerd omdat hij al eerder had aangegeven dat niet te willen. Martin Fortuyn trad na de moord op Pim in 2002 enige tijd op als woordvoerder van de familie. Hij werd 73 jaar. Bij verschillende steekpartijen in het land zijn vannacht vier mensen gewond geraakt. In Schiedam raakte een man gewond bij een steekpartij in een café. In Eindhoven werd een man met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in een woning was neergestoken. In het centrum van Helmond werd een man op straat neergestoken en in het centrum van Harderwijk raakte iemand zwaar gewond. De daders van de verschillende steekpartijen zijn nog voortvluchtig. Honderdduizenden Mexicanen hebben in 16 steden in het land geprotesteerd tegen de mogelijke legalisering van het homohuwelijk. President Peña Nieto heeft dat voorgesteld. De betogingen waren georganiseerd door het Front voor de Familie, een beweging die naar eigen zeggen wordt gesteund door veel katholieke instellingen en scholen in Mexico. In de eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. In Nijmegen werd het 0-4. Heerenveen won thuis met 3-1 van FC Twente. Excelsior Heracles werd 3-1. AZ Willem 2 2-0 en PEC Zwolle en FC Utrecht speelden met 1-1 gelijk. Tennister Angelique Kerber heeft in New York de US Open gewonnen. De Duitse was in de finale in drie sets te sterk voor de Tsjechische Karolina Pliskova. Kerber, sinds deze week de nummer 1 van de wereld, pakte in New York haar tweede Grand Slam zegen. Eerder dit jaar was ze ook op de Australian Open al de beste. Het weer in de loop van de dag klaart het vanuit het westen op. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanaf maandag zonnig en zeer warm. Dinsdag wordt het op veel plaatsen tropisch. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.